Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is dit jaar gewonnen door Zwitserland... met het nummer De Code van Nemo. De inzending was zowel bij de vakjury als bij de publiekstemmen de grote favoriet. Nemo Mettler is daarmee de eerste non-binaire artiest ooit die het Songfestival wint. Het is de derde keer dat Zwitserland wint. De vorige keer was in 1988 met Celine Dion. Op de tweede plaats is Kroatië geëindigd met het nummer Rimtim Tagidim van Baby Lasagna. Het was een zwaar beladen editie van het Songfestival. De Nederlandse inzending van Joost Klein werd op het laatste moment gedisqualificeerd. Er wordt onderzoek gedaan naar een incident dat donderdagavond achter de schermen plaatsvond. Ook was er veel kritiek op de deelname van Israël vanwege de oorlog in Gaza. En Avrotros tekent protest aan bij de organisatie van het Songfestival, de EBU... vanwege de gang van zaken rondom de disqualificatie van Joost Klein... De omroep noemt de disqualificatie buiten proportie. Het bezwaar is ook ingediend namens de NPO. Klein maakte kort na zijn optreden in de halve finale een dreigende beweging naar een camera... omdat hij tegen de afspraken in werd gefilmd, zegt de omroep. Die benadrukt dat hij de cameravrouw niet heeft aangeraakt. in Amsterdam is opnieuw gedemonstreerd voor de Palestijnen. Officieel ging het om de herdenking van wat de Palestijnen de Nakba noemen catastrofe toen in 1948 de staat Israël werd gesticht... en zo'n 700.000 Palestijnen op de vlucht sloegen of werden verdreven. De deelnemers liepen onder meer langs de woning van burgemeester Halsema... en eisten haar aftreden vanwege het politiegeweld deze week tegen pro-Palestijnse betogers. De betoging verliep rustig op één incident na... waarbij een kleine groep mensen demonstranten aanviel. De politie heeft zeven mensen aangehouden. Het weer vannacht helder, waardoor mogelijk het noorderlicht opnieuw te zien is. Het af naar zo'n 10 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 26 graden.